In de tropische gewesten, waar het lot mij heeft gebracht, zit ik eenzaam in gedachten, in de stille zwoele nacht. we staan nog aan de kade, dan weer je laatst vaarwel. En nog even uit de verte klonk het oude klokkenstel. Hoor je stem in het der golven, als ik sta aan vreemde straat ik denk aan jou mijn liefste, in het verre vaderland. Sterren fonkelen als in Holland en diezelfde oude man, die ons aan zo vaak zag lopen, die hier op lachen staan. Voor je stem in vliet der als ik sta aan vreemde er komen betere tijden. Wij zijn jong en nog vol moe, met gejammer en met lachen, kwam er nooit op haar iets goed. Is zo heerlijk om te weten, dat jij kinder op mij was en ik luister voor ik ga slapen. Lief sterk vrouwtje, goede nacht. Hoor je stem in het lied der golven. Als ik sta aan vreemde strand. Want ik denk aan jou mijn liefste. In het verre vaderland sterren flonkelen als in Holland en diezelfde oude maan die ons samen zo vaak zag lopen, zie ik hier ook lachen staan. Hoor je stem in het lied der wolken, als ik sta aan vrienden.